Dinsdagavond doodde hij in het centrum van de stad twee mensen... en verwondde er twaalf. De man is nog altijd spoorloos. Ruim 700 mensen van de politie en het leger zijn nog steeds naar hem op zoek. De Franse politie vraagt mensen die weten waar hij is... te bellen naar een speciaal telefoonnummer. De 29-jarige man is gevaarlijk... dus geldt de waarschuwing om hem niet zelf te benaderen. Vanwege de aanslag is het dreigingsniveau in Frankrijk verhoogd... naar het hoogste niveau. De Britse premier May gaat vandaag naar Ierland, Frankrijk en opnieuw naar Brussel... om te proberen extra toezeggingen te krijgen over de knelpunten in het Brexit-akkoord. Ze is opgelucht nu ze de vertrouwensstemming in haar conservatieve partij heeft overleefd. Ze zei dat ze dankbaar is en doorgaat met haar taak om het Brexit-akkoord door het parlement te loodsen. May kreeg steun van 200 partijgenoten. Volgens de partijregels kan er nu een jaar lang geen motie van wantrouwen meer tegen haar worden ingediend. Maar er stemden ook 117 conservatieven tegen haar en dat maakt haar positie niet sterker. Het OM eist taakstraffen van 40 uur tegen drie mannen... wegens het verspreiden van teksten die voor homoseksuelen beledigend zijn. De drie schreven de teksten in een folder met teksten uit de Bijbel... de Torah en de Koran. Die folder stopten ze in 2016 in brievenbussen in Amsterdam. Er werd onder meer in beweerd dat veel homoseksuele ouders kinderen misbruiken. De verdachten zijn 29 en 39 jaar en hebben alle drie bekend. Het weer nog vannacht overwegend bewolkt en op veel plaatsen lichte vorst. En de komende dag en ook vrijdag zonnige periode. Het wordt ongeveer 2 graden, maar door de oostenwind voelt het kouder aan.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 Baby, let me en stuur je allemaal fijne dagen.